7 uur. Marnik Sampers eh, met het NOS-journaal. Prinses Christina is in Den Haag in besloten kring gecremeerd. Dat gebeurde na een afscheidsbijeenkomst in het koetshuis van de Koninklijke Stallen. Daar waren leden van de koninklijke familie, vrienden en andere genodigden bij aanwezig. Prinses Christina overleed vorige week vrijdag op 72-jarige leeftijd aan de gevolgen van botkanker. In het Tatra-gebergte in het zuiden van Polen is een groep toeristen overvallen door zwaar onweer. Hulpdiensten zeggen dat er bliksem is ingeslagen... en dat er minstens vier doden zijn en ruim 30 gewonden. Daar zouden ook kinderen bij zijn. Poolse media melden dat een jongen van 13 is gereanimeerd. De hulpdiensten proberen met helikopters de slachtoffers naar ziekenhuizen te brengen. Het type mortiergranaat waardoor in 2016 in Mali twee Nederlandse militairen omkwamen... heeft meer gebreken dan eerder bekend was. Verschillende onderdelen van de granaten hebben de verkeerde maat, blijkt uit defensieonderzoek. Dat was mogelijk ook de oorzaak van het ongeluk. Het ministerie overweegt juridische stappen tegen de fabrikant. De mortiergranaten worden sinds het ongeluk niet meer gebruikt door het leger. De Haarlemse burgemeester Wiene kan weer zonder beveiliging over straat... en ook is hij regelmatig weer thuis. Sinds september vorig jaar werd hij zwaar beveiligd na ernstige bedreigingen. Wiene verbleef met zijn gezin in een safehouse... en werd continu beveiligd door zwaar bewapende agenten. Tegen NA Nieuws zegt Wiene dat hij in die periode vooral miste... dat hij geen spontane dingen kon doen. Het is nooit bekendgemaakt wie verantwoordelijk was voor de bedreigingen. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het grotendeels helder. De temperatuur daalt tot een graad of 9. Morgen overdag zonnig en warmer dan vandaag... met 22 graden op de Wadden tot 27 graden in het Zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de N200 Amsterdam richting Halfweg...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 wat nog maar dan een halve minuut duurt. Nou, kakelde er toch even mooi overheen, want eh, we hebben nog eh, zo'n 20 seconden. Dus eh, Post Malone zal het 8 uur journaal niet halen vandaag. Straks gewoon nog een alternative FM.